een Klomp met het NOS-journaal. Bij een antiterreuractie in het centrum van Brussel is een verdachte opgepakt. Hij zou een dikke jas aan hebben gehad waar draden onder vandaan kwamen. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. Voor de zekerheid werden een bibliotheek en straten in de omgeving afgezet... en het openbaar vervoer in de buurt werd stilgelegd. Turkse academici mogen voorlopig niet meer naar het buitenland. Academici die al in het buitenland zijn, worden teruggeroepen... De Turkse regering wil met het verbod voorkomen dat docenten die banden hebben met de koeplegers het land uitvluchten. Na de mislukte staatsgreep van vrijdag zijn al zo'n 20.000 docenten op non-actief gesteld. President Erdogan heeft gezegd dat hij het land zal zuiveren van het virus dat de koeplegers hebben verspreid. Tot nu toe zijn in totaal 50.000 militairen, politiemensen, rechters, ambtenaren en leraren geschorst, ontslagen of gearresteerd. Een jongen van 18 uit Veghel, die vorig jaar zijn zusje, moeder en oma vermoordde, is veroordeeld tot 10 jaar cel met tbs. De dader was minderjarig toen hij de moorden pleegde, maar de rechtbank was het eens met het OM dat hij volgens het volwassen strafrecht moest worden berecht. De jongen vermoordde zijn drie familieleden nadat hij had gehoord dat zijn vader was omgekomen. Omdat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar was, heeft hij ook tbs gekregen. Nederland stelt 45 miljoen euro beschikbaar voor het opruimen van landmijnen. Het geld gaat naar drie projecten in landen in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. Volgens minister Ploemen voor ontwikkelingshulp komen er elke dag 10 mensen om het leven door landmijnen. De afgelopen vier jaar zou er dankzij Nederland al 52 miljoen vierkante meter land zijn ontmijnd. Het weer, is broeierig warm met temperaturen van 30 tot lokaal 35 graden. Alleen op de Wadden is het wat minder heet. En vanuit het zuiden langzaam meer hoge bewolking. Later vanmiddag ontstaan er dan enkele stevige onweersbuien. Morgen is het minder heet, dan wordt het 23 tot 28 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet druk op de wegen in de Randstad. Eigenlijk alleen een file op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Tussen Amstelveen en knooppunt Batuverdorp, 2 kilometer. En ook richting Amstelveen is de snelheid er eventjes uit vanwege een berging bij de afrit Haarlem-Zuid.